Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië staat nu boven de 40.000. Volgens de laatste cijfers zijn in Turkije ruim 35.000 doden geteld. In Syrië, waar het moeilijker is om een overzicht te krijgen, zijn het er zeker 5800. De reddingsoperaties worden voor het grootste deel beëindigd. De kans dat er onder het puin nog levenden worden gevonden... is volgens de hulporganisaties erg klein. Toch werden gisteren in Turkije nog zeker zeven mensen levend uit het puin gered. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro keert in maart terug naar Brazilië. Dat zegt hij in een interview met de Wall Street Journal. Het is het eerste interview van de oud-president sinds zijn vertrek naar Florida. Daarna bleef het lange tijd stil. Bolsonaro keert naar eigen zeggen terug om de oppositie in te gaan. Ook gaat hij zich verdedigen tegen enkele aanklachten die tegen hem lopen. In zijn thuisland wordt hij verdacht van het aanzetten tot de protesten van afgelopen maand. Voor de zuidkust van Engeland is afgelopen avond een vissersboot gezonken. De Britse kustwacht kreeg iets voor zeven uur een noodmelding van een boot die op een rots was gevaren. De kotter voer onder Belgische vlag en had vier bemanningsleden uit Urk aan boord. De boot zonk kort na de aanvaring. De vier Urkse vissers zijn gered en ongedeerd naar een Engelse haven gebracht. De politie heeft vier Nederlandse mannen aangehouden voor een plofkraak in Duitsland afgelopen vrijdag. Het viertal van 21 en 24 werd enkele uren na de plofkraak aangehouden in Nederland. De politie vond bij de controle grote sommen geld met verfsporen. Ook op de kleding van een van de verdachten zat verf. Die komt vaak vrij na plofkraken om het geld waardeloos te maken. Afgelopen jaar werden in Duitsland bijna 500 plofkraken uitgevoerd, vaak door Nederlandse criminelen. Het weer, hier en daar nog kans op mist. In de ochtend breekt de, later de zon door. Vanmiddag volgt vanuit het westen bewolking. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op een aantal wegen is het nog druk, zoals op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring Noord heb je voor de Koentunnel nog 10 minuten vertraging richting Rotterdam. De andere kant op, richting Zaanstad, heb je nog een kwartier op onthoud op de A10 bij Amsterdam Slotermeer. En op de A2 is het nog wat drukker van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Breukelen. De vertraging is daar 10 minuten.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 be good life This has gotta what there's to complain about so bereft Like a Bowery bomb when he finally understands The bottle's empty and there's nothing left I don't know how it happened It was faster than the eye could flick But all I can do Het ritme, van ZFM. me. Nobody we know the but I Cause I put a smile on my face. If I said you can never face. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro keert in maart terug naar Brazilië. Na maanden in Florida te hebben verbleven gaat hij terug om de oppositie in te gaan... tegen de huidige president Lula da Silva. Voor de zuidkust van Engeland is gisteravond een vissersboot gezonken. Kotter botste tegen een rots en zonk kort daarna. De vier bemanningsleden uit Urk konden op tijd worden gered. En de politie heeft vier Nederlandse mannen aangehouden voor een plofkraak in Duitsland afgelopen vrijdag.